Volgens de Griekse politie waren ze van plan morgen rellen te schoppen... bij de herdenking van de dood van een jongen van 15. De jongen werd morgen een jaar geleden tijdens rellen door de politie doodgeschoten. De politie vond vandaag een schuilplaats van jongeren... waar onder meer gasmaskers lagen en honderden lege flessen... voor het maken van molotovcocktails. De tientallen jongeren werden opgepakt in de westelijke wijk Keratsini. Bij Velsen is met succes de graafmachine weggetakeld die donderdag was weggezakt in de grond boven de spoortunnel. De graafmachine was op het plafond van de tunnel terechtgekomen. Het treinverkeer werd meteen stilgelegd, maar na onderzoek bleek er geen gevaar te zijn. Het weghalen van de graafmachine was een precisiewerkje en kostte uren voorbereiding. Het takelen zelf duurde maar een paar minuten. Er reden geen treinen onderdoor omdat de spoortunnel dit weekend al gesloten is voor andere werkzaamheden. In Iran worden strenge maatregelen genomen om demonstraties komende week de kop in te drukken. Maandag is het in Iran de dag van de student. Een dag waarop de laatste jaren vaak tegen de regering werd gedemonstreerd. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de afgelopen weken bijna 100 studentenleiders zijn opgepakt. De media worden verder aan banden gelegd. Van maandag tot en met woensdag zijn buitenlandse journalisten niet welkom in het centrum van Teheran. Volgens de oppositie heeft de regering veiligheidstroepen uit de provincie naar Teheran gehaald. En mogelijk zal de regering het mobiele telefoonverkeer de komende dagen verstoren. In juni waren er massale protesten in Iran tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad. Met harde hand werd daaraan een einde gemaakt.